7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Armeense kinderen Lili en Hovik moeten vandaag definitief Nederland verlaten. Dat heeft de kortgedingrechter in Amsterdam bepaald. De advocaat van Lili en Hovik had om uitstel gevraagd... omdat het niet goed zou gaan met de moeder die al in Armenië is. Maar volgens de rechter is er geen officiële diagnose gesteld van de moeder... en zijn er geen redenen waarom de uitzetting niet door kan gaan. De landbouw in Nederland moet veel duurzamer worden. Dat schrijft minister Schouten in haar toekomstvisie op de landbouw. Zij pleit daarom voor kringlooplandbouw. Daarbij wordt bijvoorbeeld het vee zoveel mogelijk gevoed... met voedselresten van de eigen boerderij. Ook moet er verantwoordelijker met mest worden omgegaan... zodat de CO2-uitstoot omlaag gaat. Sociaal ondernemen moet gemakkelijker worden. Daarvoor pleit ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. Hij wil dat bedrijven voorrang krijgen bij overheidsaanbestedingen en dat er een speciale BV-vorm komt. Bij sociale ondernemingen draait het niet zozeer om het maken van winst... maar om het ondernemen uit maatschappelijk oogpunt. In de Iraakse stad Basra hebben betogers het consulaat van Iran bestormd en in brand gestoken. Het gebouw is in vlammen opgegaan. De menigte vindt dat Iran te veel invloed heeft op de politiek in Irak. Ook zijn de Irakezen boos omdat de regering volgens hen corrupt is. Het is al dagen onrustig in Irak. De afgelopen week vielen bij protesten tien doden. Voormalig adviseur van Donald Trump, George Papadopoulos... is veroordeeld tot 14 dagen cel. Hij loog tegen FBI-agenten die onderzoek deden... naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Papadopoulos had via tussenpersonen contact met de Russen. Die beloofde hem belastende e-mails over Trumps rivaal Hillary Clinton. Toen hij hierover werd ondervraagd door de FBI, loog hij hierover. Het weer vandaag in het zuiden droog met ruimte voor de zon. In het noorden meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 17 tot plaatselijk 20 graden.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 once again. se denegó. Si en todo se consintió, creído y presumido. ¡Gracias! con I can't find the key. the All the children don't want the gun. Papa Chico's playing their song. All the people and around. Papa Chico, move your eyes.